Volgens een voorlopige uitslag komt de VVD op 31 zetels en de PvdA op 30. 97 van de stemmen is geteld. Het CDA, bij de vorige verkiezingen de grootste partij, verloor 20 zetels. Na aanleiding van dat verlies stap premier Balkenende op als partijleider van het CDA. Behalve voor de VVD was er ook grote winst voor vooral de PVV en voor D66 en GroenLinks... De PVV steeg van 9 naar 24 zetels. D66 en GroenLinks komen op 10. De SP verliest 10 zetels en komt op 15 en de ChristenUnie daalt naar 5. De SGP en de Partij voor de Dieren houden allebei 2 zetels. Vrijwel iedereen erkende dat het niet eenvoudig zal worden om een kabinet te vormen. VVD-leider Rutte zei dat zijn partij het voortouw moet nemen bij de formatie en dat dat verplichtingen schept. PvdA-lijsttrekker Cohen feliciteerde Rutte en sprak van een moeilijke uitslag. Eerder op de avond zei hij dat de PvdA ook haar verantwoordelijkheid zal nemen... en dat hij nu eerst wil praten met partijen die dicht bij de PvdA staan. Balkenende wordt door velen geprezen voor zijn beslissing om op te stappen. Rutte zei onder de indruk te zijn van de toespraak van de premier. Cohen sprak van grote waardigheid en Wilders typeerde Balkenende als een nette man die nu de juiste beslissing heeft genomen. De politieke kaart van Nederland is sterk veranderd. In het westen, met uitzondering van de grote steden, is de VVD duidelijk de grootste geworden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kreeg de PvdA de meeste stemmen. Ook in het noordoosten blijft de PvdA de grootste. Opmerkelijk is het succes van de PVV in het zuiden van het land. In de Brabantse gemeente Rukven behaalde de partij haar hoogste score met 38,7 procent. De PVV is de grootste geworden in bijna heel Limburg. Grote verliezer is daar het CDA. Bij de vorige Kamerverkiezingen was het CDA in een groot deel van het land de grootste partij, nu bijna nergens meer. In de vier grote steden zijn de Christen-Democraten weggevaagd. Daar deed het CDA het nog het best in Den Haag, met 6,9% van de stemmen. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen. Het is 16 graden, overdag drukkend warm, 20 tot 25 graden en in de middag onweersbuien.